12 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Napels is een van de meest gezochte maffialeiders van Italië opgepakt. Marco Di Lauro, zoon van een kopstuk van de Napolitaanse maffia-clan Camorra... werd aangehouden in een appartement en verzette zich niet. De 38-jarige Di Lauro stond tweede op de lijst van meest gezochte misdadigers in Italië... en was al sinds 2004 op de vlucht. Zijn vader en drie broers zaten allemaal al vast. In Wilp bij Apeldoorn zijn tientallen brandweerlieden bezig... met het blussen van een brand bij een afvalverwerker. Die woedt sinds halverwege de avond in een berg met afval in een sorteerhal. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden... vanwege de dikke zwarte rook. De brandweer gebruikt zand om het vuur in de afvalberg te doven. De verwachting is dat het bluswerk door de harde wind nog wel even gaat duren. Hoe de brand bij de afvalverwerker in Wilp kon ontstaan is nog onduidelijk. Daphne Schippers heeft zilver veroverd op de 60 meter... bij de EK Indoor Atletiek in Glasgow. Ze liep met 7 seconden 1400ste haar beste seizoenstijd. De Poolse Ewa Swoboda won goud. Bij de finale van de mannen behaalde Joris van Gol brons op de 60 meter. Er was ook Nederlands succes op de 400 meter. Bij de vrouwen veroverde Lisanne de Witte brons. Bij de mannen won Tony van Diepen de bronzen plak. In de Eredivisie heeft PSV afgelopen avond voor het eerst dit jaar een uitwedstrijd gewonnen. Eindhovenaren versloegen in Rotterdam Excelsior met 2-0. NAC heeft op bezoek bij Vitesse zijn 15e nederlaag van het seizoen geleden. In Arnhem werd het 4-1. Eerder op de avond won Utrecht met 5-1 van Heracles. Heracles speelde de tweede helft met een man minder... omdat Jesper Drost vlak voor rust rood kreeg. Het weer nog, vanuit het westen wordt de bewolking dikker. In de loop van de nacht gaat het ook regenen. Minima liggen rond 8 graden. Overdag is het bewolkt en regenachtig. Vooral in het midden en noorden valt veel regen. Het is met een graad of 12 wel zacht. Maandag kan het door de stevige wind behoorlijk onstuimig worden.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 This is me. did to you. Lately, since we parted. estás, estás Say my name, say my name. If you love me, let me you. Say my name, I am dying to believe you. If you love me, let me you.